4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Hans van Breukelen stopt als technisch directeur bij de KNVB. De oud-doelman van Oranje heeft besloten per 1 augustus een functie neer te leggen. Hij zegt dat het hem onvoldoende gelukt is om de ambities van hemzelf en voetbalbond waar te maken. Er was de laatste tijd veel kritiek op van Breukelen, onder meer vanwege de aanstelling van Dick Advocaat als bondscoach. Informateur Cenk Willink praat op dit moment met PvdA-leider Ascher. De PvdA is een van de twee partijen die nog over zijn om aan te sluiten bij een kabinet van VVD, CDA en D66. Ascher heeft tot nu toe laten weten niet beschikbaar te zijn voor regeringsdeelname vanwege het grote verlies van de PvdA bij de verkiezingen. De VN vindt dat er een internationaal onderzoek moet komen naar de gruwelijkheden in Congo. In de centraal gelegen regio Kasaï zouden bijna 3400 mensen zijn gedood. Behalve moorden zijn er ook berichten over verkrachtingen en verminkingen van zwangere vrouwen en baby's. De misdaden zouden het werk zijn van milities. Congo verkeert in een crisis sinds president Kabila vorig jaar weigerde af te treden. Caro ncrv de omroep die het tv-programma Spoorloos uitzendt, is ongerust over de berichten over Dirk Bolt. Hij en zijn cameraman Eugenio Vollender zijn ontvoerd in het noorden van Colombia, waarschijnlijk door guerrilla's. De omroep hoopt op een goede afloop, maar wil verder geen commentaar geven. De Nederlandse ambassadeur in Colombia is naar het gebied gestuurd. Manchester United-trainer Mourinho wordt in Spanje verdacht van belastingfraude. De Portugees zou in zijn tijd bij Real Madrid de belastingdienst hebben opgelicht voor 3,3 miljoen euro. Vorige week werd Real-speler Cristiano Ronaldo al aangeklaagd omdat hij de fiscus voor 14,7 miljoen euro zou hebben opgelicht. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en in het noorden koelt het flink af.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 De spits in de Randstad eh, is begonnen met eh, de dagelijkse files. Er staan er nu 13. Echt bijzonderheden zijn er nog niet. De meeste vertraging heb je op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge 8 kilometer. Kost je 10 minuten. Ook 10 minuten vertraging op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido ambacht en Sliedrecht-Oost 8 kilometer. En op de A20 naar Gouda staat tussen Schiedam en Krooswijk 5. En richting Hoek van Holland tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer.